Groningen en Noord-Drenthe krijgen de komende 30 jaar in totaal 3,5 miljard euro voor meer onderwijs, zorg en welzijn. Het geld wordt verdeeld over allerlei plannen die de achterstand op die gebieden weg moet werken. Het is onderdeel van een pakket aan maatregelen waarmee de overheid en oliebedrijven de schade willen compenseren van de gaswinning in Groningen. Door heel het land kunnen evenementen niet doorgaan vanwege de grote NAVO-top in Den Haag. Die is eind juni, een periode met veel festivals, braderieën en sporttoernooien. Sommige daarvan moeten worden afgelast... omdat er heel veel politie nodig is tijdens de top. Ook de wielerronde in het Utrechtse Veenendaal kan niet doorgaan... omdat alle motoragenten in Den Haag moeten werken. Ja, is natuurlijk ook belangrijk. Alleen het is ook heel jammer dat het allemaal tegelijk gaat. Ik vind dat eh, ontzettend eh, dom. ik heb een defensieachtergrond, dus wat dat betreft eh, kan ik me daar iets voor voorstellen. De NAVO is ook belangrijk? Die is ook belangrijk, ja. Onze mensen moeten er toch ook zijn. Waarom alleen daar? Nee, hier. Wij hebben ze nodig. Rond de NAVO-top worden 27.000 agenten ingezet. Dat is bijna de helft van alle agenten in ons land. En hoe lang is Brian Priske nog trainer van Feyenoord? Gistermiddag kwamen er serieuze geruchten naar buiten dat de club Priske wil ontslaan. Maar gisteravond won Feyenoord ineens met 3-0 van Bayern München. Een gekke situatie, zegt commentator Amal Aftaroglu. Je kan moeilijk een dag na een historische Champions League overwinning... waarmee je ook nog eens in de volgende ronde staat van de Champions League... iets wat Feyenoord zelden overkomt, opeens afscheid nemen van je trainer. Die timing is op zijn zachts gezegd ongelukkig. Dat levert wel een ja, hele merkwaardige situatie op... waarbij eigenlijk als je je oor te luisteren legt hier om en nabij de Kuip... je van iedereen hoort dat Priske niet heel veel langer de trainer meer zal blijven van Feyenoord. Maar tegelijkertijd is hij het nog wel. Buiten de Champions League gaat het helemaal niet lekker met Feyenoord. De Rotterdammers verloren in de eredivisie al drie wedstrijden en speelden zes keer gelijk. Daardoor staan ze vierde op tien punten van koploper PSV. Het weer, het is bewolkt, bijna overal droog. Rond 7 graden is het. Vanavond en vannacht gaat het vaker regenen. Koelt ook af naar een graad of 4. Morgen af en toe zon, meest droog en max 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Meer 5 minuten oponthoud en een kwartier vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer file doordat de linkerrijstrook dicht is.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 just enough to ease your mind. feel my love, mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything and make that I made from my